Ring met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een luchtballon in Friesland is iemand om het leven gekomen. Nog zeker zes mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen de ballon in een weiland landde bij het dorp De Hoeve in de gemeente Westellingwerf. De ballon kwam door een windvlaag hard naar beneden, waardoor de mand meerdere keren stuiterde. Vijf mensen zijn uit de mand gevallen. In totaal waren er 34 mensen mee. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het ongeluk. Een speciaal team van de politie in Den Haag heeft 15 mensen aangehouden die eerder al waren veroordeeld. de voortvluchtige criminelen hebben bij elkaar nog 29 jaar aan celstraffen openstaan. Onder meer voor drugsgerelateerde delicten, fraude, afpersing, mensenhandel of witwassen. Een van de mensen die veroordeeld was in een drugzaak werd opgespoord in Colombia en ook daar aangehouden. Een andere man kon worden aangehouden in de showroom van een autodealer. Eindhoven Airport heeft gisteren twee keer het vliegverkeer stilgelegd... vanwege onderbezetting bij de luchtverkeersleiding. Tientallen vluchten liepen daardoor vertraging op... en ook moesten vluchten uitwijken naar andere luchthavens. Het personeelstekort speelde bij de overkoepelende militaire luchtverkeersleiding op Schiphol... die ook het luchtverkeer in Eindhoven coördineert. Oud-lijsttrekker van de ChristenUnie, Kars Veling, is overleden. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Veling zat sinds 1991 in de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond, GPV. Toen die partij fuseerde met de Reformatorische Politieke Federatie tot de ChristenUnie... werd hij aangewezen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Veling was daarna nog kort fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Kars Veling was 77 jaar. Het weer vannacht in het zuiden en westen kans op een bui, mogelijk met onweer.